Goedemiddag, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. Feyenoord gaat aangifte doen tegen PSV-supporters vanwege vernielingen na de wedstrijd afgelopen vrijdag in de Kuip. Dat zegt RTV Rijnmond. Volgens Feyenoord hingen zo'n 200 supporters in het uitvak aan netten. Daardoor kwamen die netten en de constructie waar ze aan hingen naar beneden. Het kwam allemaal terecht op andere supporters en daarvan raakten sommigen licht gewond. De trainers van beide teams zeiden voor de wedstrijd nog dat ze het wangedrag zat zijn. Wat hen betreft mag er zwaarder bestraft worden. Ik was niet betrokken bij het voetbal de afgelopen maanden. En ik heb wel als voetballiefhebber naar wedstrijden gekeken en heb ik me soms ook kapot geërgerd. Ja, wij zijn ons bewust van onze voorbeeldfunctie. En we zijn ook bewust van dat we daar altijd voor ingezet worden. Dus hoe beter het ons lukt om een goed voorbeeld te geven. Hopelijk gaat het dan ook lukken omdat we in de maatschappij de boel wat beter op orde gaan krijgen. Er is een drone neergehaald die onderweg was naar de Russische hoofdstad Moskou. Dat zegt de burgemeester van de stad. Het vliegverkeer boven de stad werd daarom stilgelegd. Over mogelijke schade en waar de drone vandaan kwam is niks gezegd. In Oekraïne kwamen vannacht bij beschietingen drie mensen om het leven. Twee bij een Russische luchtaanval en één bij een Oekraïense. Een zwaar ongeluk heeft in Marokko 24 mensen het leven gekost, melden staatsmedia. Een minibus die op weg was naar een weekmarkt kantelde in de bocht. Het ongeluk gebeurde in een afgelegen gebied in het Atlasgebergte. En deze dame lijkt populairder dan ooit. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. Hi Barbie. En dat succes is ook onder de grond te zien. Een uitvaartbedrijf in El Salvador verkoopt Barbie doodskisten. Die zijn uiteraard roze van kleur en hebben foto's van de pop aan de binnenkant. Je denkt misschien dat het een eenmalige gimmick is of een marketingstunt... maar er zijn al tien van die kisten verkocht. Geen zorgen betekent trouwens niet dat er in korte tijd allemaal Barbie-fans zijn doodgegaan. In El Salvador is het normaal om al ruim voor je dood een kist te kopen. Dan nog het weer. Veel regen en in het oosten mogelijk ook onweer. Het is zo'n 18 graden. Morgen zon en een enkele bui.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 He said, Hey sister, it's really, really nice to meet ya. I just met this vibe seven guy who's just my type. Like the way he's speaking, his confidence is peaking. Don't like his baggy jeans, but I'ma like what's underneath it. And no, I ain't been to MIA. I heard the Cali never rains, and New York's wide awake. First, let's see the West End. I'll show you to my bedroom. I'm liking this American boy, American boy. Take me on a trip, I'd like to go someday. I kind of love to see LA cafe. Let's go on subway. Take me to your hood. I've never been to Brooklyn and I'd like to see what's good. Dressed in all your fancy clothes. Sneakers looking fresh to death.